Ek met het NOS-journaal. De Deense minister van Buitenlandse Zaken reageert met gemengde gevoelens... op de toespraak van president Trump in Davos. Hij constateert dat Trump Groenland nog steeds wil inlijven... maar hij noemt het positief dat Trump niet van plan is om geweld te gebruiken... Ook demissionair minister Van Wil van Buitenlandse Zaken zag wel wat lichtpuntjes in de toespraak van Trump. In die zin dat hij heeft gezegd we gaan geen geweld gebruiken in de overname van Groenland. Nou, dat hadden we ook niet serieus verwacht, maar dat dat expliciet wordt uitgesproken, dat is goed nieuws. En het tweede is dat hij heeft gezegd we gaan erover in gesprek met Denemarken. Toch heeft Denemarken nogmaals benadrukt dat het niet van plan is om Groenland van de hand te doen. De vrouw die vanmorgen in Gouda met haar auto in de Julianasluis reed, is overleden. De vrouw uit Gouda was 58. Ze was vanmorgen door hulpdiensten uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Bij de sluis zijn werkzaamheden bezig. Onder meer de beweegbare delen van de bruggen worden opgeknapt. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. In Lelystad twijfelt een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders... aan de kwaliteit van de eigen ambtenaren. Daarom is opdracht gegeven voor een onderzoek. De ambtenaren zouden de uitvoering van het besluit te veel tegenwerken... waardoor jeugdhulp en woningbouw vertraging oplopen, meldt Omroep Flevoland. Het gemeentebestuur zegt ook dat ambtenaren uit te voeren opdrachten weigeren of negeren. Ambtenaren zeggen zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Een man die vorig jaar bij een anti-AZC-protest in Houten vuurwerk gooide naar de politie... krijgt een taakstraf van 180 uur. Als hij opnieuw de fout ingaat, moet hij vier maanden de cel in. Volgens de rechtbank gaat het om een verslaafde, kwetsbare man met een laag IQ. Een agent raakte bij het protest gewond door het vuurwerk. Het weer vanavond en vannacht is het droog met opklaringen.